Goedenavond, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Niet echt een heel lekker begin voor Louis van Gaal. Oranje kwam in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen niet verder dan 1-1. Al was er diep in de blessuretijd nog een enorme kans. Richting Klaassen, Klaassen en de kans, de grote kans. En die gaat er niet in, want Doeman Hansen weet op de een of andere manier de inzet te keren. Wat een enorme mogelijkheid voor Denzel Dumfries om die bal in de tower te schieten. Het is ongelooflijk de allergrootste kans voor het Nederlands Nederlands al in de laatste seconde van deze wedstrijd. Klein gelukje voor Nederland. Turkije, dat eerste staat in de pool, speelde ook gelijk tegen Montenegro. Daardoor blijft het spannend. Alleen de nummers 1 plaatsen zich rechtstreeks voor het WK in Qatar. Nog meer sport. Een grote verrassing op de US Open namelijk. Botik van de Zandschulp won van de veel hoger geplaatste Noor Kasper Ruud. Tenniscommentator Marcella Mesker. Wat een spanning zeg. Eh, breakpoint tegen, verschillende matchpoints. Maar nu heeft hij te pakken. Wint in vier sets plaats, notenbenen van die Casper Ruud, gaat naar de derde ronde. Maar een grote verrassing en heel knap van Van der Zandschulp. En voor het eerst sinds 2013 is een Nederlandse man door naar de derde ronde van een Grand Slam toernooi. Twitter test vanaf vandaag een nieuwe veiligheidsknop die accounts automatisch een week blokkeert als ze vervelende of ongewenste opmerkingen naar je maken. De safety modus is dus een proef en alleen sommige mensen die Twitter in het Engels lezen kunnen hem aanzetten. En Formule 1 coureur Sebastian Vettel heeft zich allesbehalve opgesloten in zijn hotel. Meerdere inwoners van Zandvoort zagen hem voorbij komen. Ik kwam eh, hier gewoon aan met de eh, fiets en dan zie ik ineens hier een man met een pet, met een eh, vettelbaardje. En denk je gewoon, ah shit, ja, het zou hem toch wel kunnen zijn. Zonde helaas... Helaas was het, hem, was het hem toch wel en heb ik hem niet aangesproken. Vettel ging ook nog naar de slager en een supermarkt in Zandvoort. Daar kocht hij trouwens dopertjes met worteltjes. Het weer. Vanavond en vannacht kan het plaatselijk mistig worden. Morgen in het noorden veel bewolking, op andere plekken soms zon. En het wordt iets warmer dan vandaag, 19 tot 22 graden. Zin in Zandvoort, in Zandvoort.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 Ik ben nergens zonder jou. Waar ben jij? Waar ben jij? Wat een dag, wat een licht. En wat een lach op jouw gezicht. Oh, daar, oh, ben, jij. Oh, daar ben jij. Het wordt weer zomer in de zomer.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 Zandvoort. nothing you can do, but you can learn how to be you in time. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need.